de met het NOS Journaal. In Den Haag hebben zich al duidelijk die de rijtour met de Gouden Koets van dichtbij willen meemaken. Na de rijtour die rond 1 uur begint leest koningin Beatrix in de ridderzaal de troonrede van het demissionaire kabinet Rutte voor. Een aantal zaken uit die troonrede is al uitgelekt. Belangrijkste is dat de koopkracht met 3,4 procent daalt. Onder meer door hogere zorgkosten en accijnsverhogingen op alcohol en tabak. De rechter in Frankrijk heeft het tijdschrift Closer verboden om de blootfoto's van de vrouw van de Britse prins William, Kate, verder te verspreiden. De originele afdrukken moeten worden overgedragen aan de Britse koninklijke familie. De rechter legde een dwangsom op van 10.000 euro voor iedere dag dat de foto's nog niet zijn overgedragen. Vorig jaar stonden 300.000 woningen leeg, ruim 4% van het totale aantal huizen in Nederland. Volgens het CBS is twee derde van die leegstaande woningen een huurhuis en zijn veel van die huizen pas na 2000 gebouwd. Verder zijn veel van die huizen eigenlijk koophuizen die, omdat de woningmarkt is ingestort, nu tijdelijk te huur staan. De reden waarom juist dit soort huizen leegstaan is volgens het CBS de hoge huur die particulieren hiervoor vragen. Op de A58 in Noord-Brabant is vannacht een stilstaande auto gevonden met een slapende vrouw erin. De auto stond omgekeerd op de snelweg, meldde een passerende automobilist aan de politie. Agenten zagen dat de vrouw sliep en legde haar buiten de auto, waardoor ze wakker werd. Omdat de vrouw erg naar drank stonk, is er een bloedtest afgenomen. En Microsoft waarschuwt voor een beveiligingsprobleem in de internetbrowser Explorer. Door een fout in het programma kunnen hackers de computer overnemen probleem komt voor in de versie 7, 8 en 9 van Internet Explorer. Microsoft werkt aan een nieuwe versie van Internet Explorer, maar de fout is uitgehaald. Die wordt binnen een week verwacht. Het weer nog veel stapelwolken en enkele buien. Temperatuur stijgt tot 18 graden. Morgen wordt het met 16 graden nog wat frisser. Het is dan bewolkt met af en toe zon, maar ook geregeld een bui. Dit was het. En Dit is Wijnald Zwaan bij de ANUB. E er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens en de A67 tussen Eindhoven en de Belgische grens.